Maar het Openbaar Ministerie bracht nog nooit iemand voor de strafrechter. In de zaak gaat het om de levensbeëindiging van een vrouw van 74 die zwaar dement was. Er was een euthanasieverklaring, maar daarin stond dat ze later een beslissing zou nemen. En later gaf ze wisselende verklaringen over haar doodswens. Verwacht wordt dat het proces in Den Haag belangrijke jurisprudentie oplevert voor andere euthanasiegevallen. Steeds meer Britse bedrijven verhuizen naar Nederland vanwege de groeiende onzekerheid over de brexit. 100 bedrijven zijn inmiddels van Groot-Brittannië naar Nederland verhuisd, vooral naar Amsterdam. Het gaat onder meer om financiële dienstverleners en mediabedrijven zoals Bloomberg en het Europese hoofdkantoor van Discovery. En ruim 300 andere firma's zeggen dat ze grote interesse hebben. Die zijn bang voor een brexit zonder akkoord en de gevolgen daarvan voor de toegang tot de Europese markt. In de Engelse havenstad Dover is een muurschildering van kunstenaar Banksy verdwenen. Op de zijmuur van een gebouw schilderde hij twee jaar geleden een metershoge Europese vlag... en een arbeider die een van de sterren wegbikt, een verwijzing naar de brexit. Volgens buurtbewoners stond er zaterdag een stijger bij de muur en zondag was de schildering weg. Het is onduidelijk of het werk is overgeschilderd of dat de eigenaar van het gebouw in Dover het heeft verkocht. Het weer nog geregeld zon, ook wat stapelwolken... en later in het oosten mogelijk wat onweer. Het wordt 28 tot 31 graden. Morgen weer zonnig en warm en misschien een bui. En na woensdag is het waarschijnlijk afgelopen met het warme weer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 Ja, het tweede uur met zometeen om kwart over negen ongeveer... het interview met Jan Lammers, wat Roy van Buringen had. En tot die tijd draaien we gewoon wat lekkere oude en nieuwe muziek door elkaar heen. Zoals bijvoorbeeld deze nieuwe van Santana. Santana is helemaal terug, 74 jaar oud. Heeft een nieuwe plaat uit en die hoor je hier op ZFM om 7 over 9. Carlos Santana, echt heel herkenbaar weer. Met die sound, die gitaar, geweldig. 74 is hij en hij brengt gewoon weer een nieuw album uit. Wij gaan nog even door tot kwart over negen... tot het interview met Jan Lammers... met de Van Loving Criminals, Loco. En dat zeggen natuurlijk heel veel mensen. Jullie zijn Loco in Zandvoort met dat circuit en de Formule 1. Maar we zijn natuurlijk ontzettend trots en we zijn gewoon heel blij. we zijn helemaal niet Loco. We zien het helemaal zitten. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, en de liefhebbers van Formule 1 kennen deze melodie. Dit is het thema van de Formule 1. En wij hebben de Formule 1 nog negen, dagen, of zeg ik al, nog negen maanden. En dan rijden ze rond hier in Zandvoort. En om alles voor te bereiden zijn ze heel druk bezig. En Roy van Buringen die sprak met Jan Lammers afgelopen zaterdag. En dit interview gaan we nu horen. Roy, waar staat je over weer? Ten Katerplatsoen, daar sta ik op dit moment eh, naast Jan Lammers. Eh, Jan, eh, ja, jij bent hier opgegroeid. Nou, niet helemaal. Eh, niet dat ik überhaupt zoveel gegroeid ben. Maar eh, <laughs> ik ben geboren in de Pakvalstraat. En eh, daar de grootste tijd van mijn jeugd gezeten. En hier op Ten Katerplantsoen 6 hebben mijn ouders best nog lang gewoond. Ik denk dat ik hier een half jaartje of zo... nou ja, zeker, zeker niet veel meer. heb ik hier een poosje geslapen. Dus, maar mijn ouders die, die hebben hier gewoon tot het einde van hun leven geslapen en gewoond. En en met de botschuivertjes, eh, Bart en Lies en de kids, dat, eh, dat waren de, de goede buren van, eh, van mijn ouders. Dus het is altijd nog een mooi plekje om terug te komen je bent hier speciaal eh, teruggekomen vandaag in ieder geval voor eh, ja, de Skelter Race. Jij mag hem aflachen. Hoe eh, bijzonder is dat dan? <laughs> Ja, het is gewoon leuk. En zeker met het fantastische weer. Dus het heel lokaal gezellig gebeuren. Dus dat is, dat is altijd leuk. Ga je toch een beetje kijken of er toekomstige coureurs tussen zitten? <laughs> ja, nou dat, dat zal vast wel. Want die mannen die dit al leuk vinden, die komen vaak ook wel een deurtje verder op het echte circuit. Dus eh, het zal misschien wel, maar ik ben hier niet op de scout hoor. <laughs> nee, hè. maar eh, Jan, eh, je bent natuurlijk heel erg druk bezig nu met de Formule 1. We weten dat je er nog even een beetje stil over mag, moet zijn. wanneer wordt de datum bekendgemaakt? Weet jij dat al? Ja, het zal niet lang duren. Toevallig eh, was ik daar van de week ook nieuwsgierig naar. Dus dat, eh, niet dat het mij persoonlijk eh, heel veel uitmaakt of het nou de een of de andere week is. Maar ja, zodra we het weten, dan, dan roepen we het vijf minuten later ook. Dus, dus, want we willen ook zo snel mogelijk duidelijkheid geven. Maar ja, het is voor onszelf ook nog eventjes nog even afwachten. Hoe trots ben je dat het toch naar Zandvoort komt? Ja, waanzinnig. Waanzinnig. Het is natuurlijk gewoon toch een wereldevenement. En dat je dat gewoon in een mooie badplaats in Zandvoort uh, kan en mag organiseren. Ja, is waanzinnig. Dus eh, voor de gemeente is dat ook eventjes wennen. Hè, want wij eh, hebben natuurlijk allemaal vergunningen en allerlei dingen nodig. En daar zadelen we de gemeente eventjes mee op. En dus die moeten allemaal ook eventjes enorm opwaarderen en alle zeilen bijzetten. Want ja, veel dingen zijn, zijn niet zo eenvoudig als, als ze lijken. Dus, eh, maar goed, we krijgen de volledige support en, eh, en medewerking. Dus, dus eh, ik denk dat als we iedereen gewoon de tijd geven om hun werk te doen, dat alles, alles netjes voor elkaar komt. Ik wens je heel veel succes met alle voorbereidingen en bedankt voor je tijd. Oké, graag gedaan, dank je.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 En daarvoor hoor je Roy van Buring in gesprek met Jan Lammers. En wij gaan door met een gloednieuwe plaat. Echt een gloedje, gloedje nieuwe. Michael Kiwanuka met Money. En dat gaat het zeker kosten. Heel veel money. around the world I'm spending when I feel ashamed. Spending cause I'm all alone. ZFM. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every time. You're more than I could ever dream. does a man. Michael Kiwanuka. Gloednieuw hier op ZFM om vijf voor half tien in de ochtend. En ja, excuus voor al die mensen die alweer aan het werk moeten. Wij, eh, wij gaan gewoon lekker even naar het strand nog. het wordt hier 30 graden vandaag. De zee is 19. Heerlijke omstandigheden. Het zal rustiger zijn dan in het afgelopen weekend. Dus kijk er helemaal naar uit. Lekker. On the beach. En Christeria doet het ook. Priya hier bij ZFM on the beach. En wij gaan door met de Rolling Stones. Lekker, omdat het gewoon kan. Goedemorgen Leon. Waarom hoor ik hem niet? side hear you cry on every crowded street. All the places we would meet. What'll I do without you? To save a life? lekker om weer te horen. Almost Here Your Time. Heer op 4 over half 10 op ZFM. En de vaste luisteraars weten het. Rond half 10 doen we altijd iets anders. En dat betekent niet dat we nu meteen bebop gaan draaien. Maar dit is de rubriek Jazz is niet eng. En jazz is niet eng. We, wordt heel veel jazz uit en ook gebruikt in nieuwe muziek. En een van de voorbeelden daarvan is Speak Low met een hele mooie sample van Billie Holiday. Hier bij ZFM, vlootnieuw om vijf over half negen, Speak Low... Peak Low. En je hoorde Billy Holiday. Ja, het is een remix van allemaal oude opnames van het Furf label. En ja, dit is erg mooi gedaan door band. De band remix van Speak Low met Billy Holiday. En wij gaan door hier op ZFM met een lekkere oude klassieker. 20 voor 10 is het. Johnny Guitar Watson. Echt lekker zomers.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 waar het alleen maar warmer en warmer wordt. Volgens mij is het buiten al bijna 24 graden. Wij gaan door met een hele lekkere oude klassieker. En eigenlijk als hommage aan Pieter Fonda... die vorige week overleden is. Ik heb afgelopen weekend de Easy Rider film nog een keer gezien. Beetje gedateerd, maar hij blijft erg leuk. En ach, die muziek van de Birds en Steppenwolf. Heerlijk. Born to be Wild, Steppenwolf. head out on the highway, looking for adventure and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving place. Buy all of the guns at once and explode into space. I like smoking lightning. messing with the ZFM. Running. Head out on the highway, looking for adventure. Born to be Wild met Steppenwolf. Speciaal omdat Pieter van daar vorige week overleden is. Die rijdt nu met Dennis Hopper. Samen als Easy Rider. Over de Highway from Heaven. Wij gaan even rustig aan doen nu. Je hoort ze al. Bono. En Mary J. Blige. One samen. J. Blinds, samen met You Two, One, prachtig. Oude en nieuwe muziek hier op ZFM. Zo hoor je Steppenwolf, zo hoor je U2. En zo hoor je de allernieuwste van Ariana Grande. Twee weken oud. En dat heeft een hele gekke, rare intro. Het is 8 voor 10. I'm a motherfucking train wreck. I don't wanna be too much, but I don't wanna miss your touch. You don't seem to give a fuck. I don't wanna keep you waiting, but I do just what I have to do. And I might not be the one for you, but you ain't allowed to have no clue. Cause I know we'd be so complicated. to shove, then baby I'm a train wreck too. I lose my mind when it comes to you. I take time with the ones I choose, and I don't wanna smile if it ain't from you. Yes, I know we be so complicated. Loving you sometimes drive me crazy, cause I can't have what I want, and neither can you. You ain't my boyfriend, boyfriend, and I ain't your girlfriend, girlfriend. But you don't want me to say nobody else, and I don't want you to say nobody dat was de allernieuwste Ariana Grande hier op ZFM. En ondertussen is het bijna 10 uur. En wij gaan nog even door met de Cardigans. En die hoor je tot iets voor tienen. de Cardigans. En daarmee sluiten we dit programma voor vandaag weer af. Nog een minuutje en dan is het weer 10 uur. Ik ben er woensdagochtend weer.